Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De baas van Omroep WNL gaat voorlopig niet aan het werk. Dat zegt hij in een interne mail die bij het AD terecht is gekomen. Bert Huisjes legt zijn werkzaamheden tijdelijk neer... nadat meerdere presentatrices en oud-presentatrices vorige week aan de bel trokken... over de angstcultuur bij WNL. De hoofdredacteur en directeur zou medewerkers jarenlang hebben gepest... uitgescholden, geïntimideerd en gediscrimineerd. Meerdere Britse militairen worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden. Het gaat om commando's van een speciale eenheid, de SAS... die in Syrië geheime missies uitvoerden tegen terreurgroep IS. Vijf van hen zijn opgepakt, vertelt correspondent Fleur Launsbach. En die zouden ehm, ja, iemand als dusdanige bedreiging hebben gezien... gedacht dat hij een zelfmoordaanslag zou gaan plegen... dat ze die persoon hebben gedood. Uh, we van bronnen binnen het leger... Ehm, dat, dat er een actief zelfmoordvest in de buurt werd gevonden... van die persoon die gedood is... maar, maar dat die persoon dat niet droeg toen hij werd gedood. De vijf militairen houden vol dat er een dreigende situatie was... en dat ze niet anders konden. Oekraïners die werk hebben in ons land moeten binnenkort mee gaan betalen aan hun opvangkosten. Voor gas, water en licht wordt 105 euro per maand gerekend. En als er ook eten wordt geregeld op hun locatie komt daar een kleine 250 euro bij. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. En dan nog een bijzonder dopingverhaal in Frankrijk. Een topschermster die alleen Olympisch zilver pakte en wereldkampioen is... is betrapt met een verboden middel in haar plas en heeft nu uitleg gegeven. Ze zegt dat ze nooit doping zou gebruiken... en dat ze het stofje heeft binnengekregen via de sabel van haar vriend. Hij zou het verboden middel hebben gebruikt... en tijdens een vrijpartij onbedoeld aan haar hebben doorgegeven via zijn lichaamsvocht.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 Would you listen? Would you try to understand that you mean the world to me? feet Ja, ik ben lekker rustig begonnen met Mel en de Vintage, Vintage Future met Forever. Ik denk, ik ga rustig beginnen. Het is prachtig weer, dus ik kan lekker meezwijmelen.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 Ga dan eens kijken hoe leuk de scouting is. De uitdagende scoutingopkomsten bij Scouting Stella Maris in City Brothers zijn extra elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Heimanstraat nummer 27. Ontdek de wereld van scouting en maakt deel uit van diverse activiteiten. Of je nu van buitenactiviteiten, knutselen, kamperen of spelletjes houdt, er is voor elk wat wils. En voor meer informatie contact op via welpen.wilste.nl En als ik mevrouw zie gaan, dan denk ik, daar gaat ze. schoonheid heb ik nooit verdiend.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 Daar gaat ze. En we gaan door met juist 3 in 1. in 1. Dusty Springfield, de artiestennaam van Mary Isabel Catharina Bernadette O'Brien... geboren in 1939 en overleden in 1999, was een Britse zangeres. Ze was een van de populairste zangeressen uit de jaren 60 en kreeg de bijnaam The Queen of White Soul. Dusty Springfield begon haar carrière in de muziekwereld in 1958 toen ze toetrad tot het trio The Lena Sisters. In 1960 vormde met haar broer Diane O'Brien, die zich Tom Springfield ging noemen, en Tim Field het trio The Springfields. Ze gingen in 1963 weer uit elkaar en Dusty Springfield begon aan haar eigen solocarrière. Haar eerste solo-single, I Only Want To Be With You, was al direct een succes. Met een vierde plaats in de UK Single Charge. Sing, verschillende singles en albums werden een succes.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 Ja, het allerleukste, hè? Voel je vrij. Gratis stoppen met roken en leeftijdsstijltraining. Denk je over naam te stoppen met roken? Schrijf je dan snel in voor deze training. Elf thema, thema bijeenkomsten op elk gewenst moment kan je instromen. Informatie en inschrijven Marion Schouten, m.schouten, at plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 412 75228. 06 412 75 228. En het is elke maandag van 4 tot 6 uur. En de locatie? Pluspunt Zandvoort Noord. Barry Manilow. Mandy. another day. was speciaal van Mandy Schorel... die een hele zware tijd achter de rug heeft. Veel sterkte. En het zal allemaal wel goed komen. De Everly Brothers. Till I Kiss Never like this until How did I exist until I kissed you? Is je kissed you. Oh yeah, you don't realize what you do to me, and I didn't realize what a kiss could be. Mm, you got a way. kissed Oh yeah, I kissed Oh Internationale Vrouwendag 2024. Aankomende vrijdag, 8 maart, komen we samen in Pluspunt... waarbij een aantal vrouwen vertellen over hun leven... en de verschillende fases in hun leven. Kom langs om te luisteren, mee te praten en te ontmoeten. De deelname is gratis inclusief koffie of thee en uiteraard wat lekkers. Vrijdag 8 maart van 10 tot 12 uur. Locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. Suzanne en Freek, als het avond is. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praat. Je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van instrumentaal van de week. Doan Eddy, geboren in 1938, is een Amerikaanse gitarist. Hij brak einde jaren 50 in de Verenigde Staten door met een aantal instrumentale rock'n'roll hits... en wordt sindsdien beschouwd als een belangrijke grondlegger van het twinkie gitaarbeluid. Een stijl waarbij vooral losse noten op de lage snaren van de elektrische gitaar worden gespeeld... voorzien van nadrukkelijke galm, vibrato, tremolo en buiging van de snaren. Aan het begin van de jaren 60 was Eddie een van de populairste artiesten van Amerika. Gedurende zijn carrière werd over de hele wereld meer dan 100 miljoen geluidsdragers van hem verkocht. In 1994 eerde de Amerikaanse muziekindustrie hem door hem op te nemen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Volgens het instituut geldt hij zelfs als de succesvolste instrumentalist in de geschiedenis van de rockmuziek. En Duanetti scoorde in de Verenigde Staten 15 top 40 hits, maar nooit een nummer 1 hit. Hier is Doe Eddy met Deep in the Heart of Texas. was ABBA met Keep an Eye and Then. Er is weer digitaal spreekuur en wel op 19 maart. En dat is om 10 uur en het is alleen voor individuele hulp.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 In 1971 kwam haar derde album uit, Linda Rondstedt. Haar begeleidingsband bestond uit, niet de minste... uit een groep muzikanten die later de Eagles zouden vormen. In 1974 brak ze door toen ze in de Verenigde Staten een reek hits scoorde. Alle afkomsten van het album Hard Like a Wheel. De single Your Got No Good, een cover van de hit van Betty Evans... werd en ook in Europa een hit. Linda Ronstadt sleepte 11 Grammy Awards in de wacht... en stopte met zingen nadat bij haar de ziekte van Parkinson werd vastgesteld.